Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Met een coronabesmetting op zak gingen Amsterdamse studenten alsnog naar hun werkgroep. Ze waren bang studievertraging op te lopen omdat ze maar weinig lessen mogen missen. Het parool sprak psychologiestudenten van de VU. en Die wisten dat ze besmet waren, maar toch gingen. Volgens de studenten is het alternatief bij twee gemiste lessen een nogal moeilijk vervangende opdracht. En missen ze nu meer dan twee lessen, dan halen ze het vak waarschijnlijk niet. De Unie zegt dat het onverantwoord is om met corona naar college te komen... en ze eerder al maatregelen namen om in de pandemie de werkdruk te verlagen. In zeven verschillende EU-landen is inmiddels de nieuwe Omicron-variant opgedoken. In Nederland zijn 14 mensen positief getest op Omicron. Het is nog niet duidelijk wat de variant precies doet. In de EU is in ieder geval nog niemand ernstig ziek door de variant. En voor het eerst maakt een doelpunt gemaakt in de Eredivisie kans op de titel Mooiste doelpunt ter wereld. Het gaat om deze goal van Willem Tweer Pavlidis vorig seizoen tegen Fortuna. Pavlidis goed weggedraaid bij Essers, makkelijk weggedraaid ook. En slalommen, slalommen, is er ruimte om te schieten? Nu wel! En dat doet hij heel knap! En of dit inderdaad het mooiste doelpunt ter wereld is, dat weten we op 17 januari. 11,9 miljoen euro investeert het Radboud UMC in een megatelescoop in Afrika. Daarmee willen ze op zoek naar zwarte gaten. Dat zijn gebieden in de ruimte waar de zwaartekracht heel sterk is en het is nog een mysterie wat dit allemaal doet. De directeur van het project is nu in Namibië, waar de grote telescoop komt. Waar we in de toekomst naartoe willen, in, in dat hele grote project... is, eh, is eh, niet alleen een foto maken, maar eigenlijk een filmpje maken. Dus door foto's op verschillende tijdstippen te maken. En daarvoor heb je telescopen nodig die lang naar het Zwarte gat kunnen kijken. Het Zwarte gat in onze eigen melkweg. En daarvoor zitten we hier in Namibië helemaal perfect. Want het zwarte gat komt gewoon recht boven ons hoofd langs. En kunnen we heel lang waarnemen. Over de hele wereld staan al van dit soort grote telescopen, maar nog niet in Afrika. Het weer nog. Vanavond hier en daar een bui. koelt af tot 2 graden. Morgen weer regen, stevige wind en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits stelt nog steeds niet zoveel voor in onze regio. Je hebt hooguit 5 minuten vertraging op de A10 Noord de buitenring bij Amsterdam Hemhavens. Want er staat 2 kilometer file.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 Find that buckle next to me in the middle. You can grab my gears, but don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. No, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. can grind my gears, but don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. Oh, they don't call it a truck bed for nothing. Yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. No, there's nothing better than a Silverado Saturday night. It's just you and me underneath show you what they mean when they sing about fishing in the dark. So baby, come on up, slide on in. High as a kite, feeling free as the wind. I'm that buckle next to me in the middle, you can grab my gears, but don't you play me like a fiddle. We can tie one on and come unwound. Turn up the heat when the sun goes down. They don't call it a truck bed for nothing, yeah you know that's right. Nothing's better than a Silverado. They don't call it up, bet for nothing, yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado. They don't call it a truck, bet for nothing, yeah, you know that's right. Nothing's better than a Silverado Saturday night. Silverado Saturday night. dit is de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. Iedereen van harte welkom en in deze show blikken wij even terug op de uitreikingen van de Texas Country Music Awards en de British Country Music Awards. Je hoorde net Aaron Watson en die kreeg op zondag 14 november in Billy Bob's in Fort Worth, Texas. Een award uitgereikt voor Entertainer of the Year en voor Country Album voor zijn album American en Bluegrass, ja, mag natuurlijk nooit ontbreken, hè? Bill Monroe is dit. En Walk Softly on My Heart. You say you're sorry once again, dear. E-mail. Ja, helemaal vanuit Canada. Van Annick Gagan hebben wij nieuwe muziek binnengekregen. Zij is een Franstalige country-zangeres. En haar nieuwste nummer staat nu op de playlist. En het is ook het titelnummer van haar nieuwe album. En dat heet Country Town. song uit Canada van Annie Cagon hoorde je Country Town. Het was in het weekend van 14 november een drukke bedoeling... want toen werden er ook de British Country Music Awards uitgereikt in Engeland... aan de Britse countryartiesten. Cassia Gill was daar de grote winnares. Ze ging naar huis met awards voor Album of the Year, Entertainer of the Year... en Song of the Year. Met dit nummer die je ook op haar award winnende album The Mess I Made kan winnen. Dit is I'm Here... How you been? How you doing? I know that there's a lot that you've been through And I tried to call Reach out a hand But I know there's things you're going through I'll never understand But I'll be I'll be. playlist on Spotify. Nashville Radio Show. jaar bij de Texas Country Music Association... de award for Female Vocalist of the Year. Je hoorde Morgan Ashley en Back to Austin. En de volgende artiest, ja, die mag zich UK Male Vocalist noemen voor de rest van dit jaar. Hij komt uit Manchester, heet Carrie Quinn en dit is Catch Me. You're a cool breeze, warm kiss, sanctuary. When I can't see... that I'm reckless On the edge, it's scary You're the voice guiding me uit Engeland, de UK Male Vocalist of the Year, Gary Quinn en Catch Me. Onze maandartiest mag natuurlijk nog niet ontbreken. Ze heeft heel veel muziek gemaakt en we hebben nu muziek voor je klaarstaan van het 30ste en laatste album van Tammy Wynette. Het kwam op 18 oktober 1994 uit en het album heet Without Walls. En onder andere Cliff Richard was een van de producenten van dit album. Je vindt een hele mooie duet op, zoals deze met Elton John, Tammy Wynette net samen dus met Sir Elton John en A Woman's Need. Where have you been? Are you still on my side? I'm a gypsy like me. tussen Tammy Wynette en Elton John en A Woman's Need. We gaan weer even verder met de uitreikingen van de Texas Music Award. Deze country zanger kreeg de award voor Male Artist. En een award voor deze single. Dit is I Will van de Darren Morris Band. Baby, why you all alone? Sipping on that lonely drink. Staring at your telephone. Waiting on his call. Looks like you could Use a laugh to fire up that pretty smile. I can go and tip the band to play your song. I don't pretend to know him in the end, all I'm saying crowd, I wanna hear your pretty voice. Tell me all about your hometown and your mama, your friends and all their drama.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 En je hoort natuurlijk de komende tijd nog weer veel meer muziek van haar voorbij komen... als haar EP eenmaal uit is gekomen. We gaan eh, naar Amerikanen uit Australië. Rory Ellis is dit met Fading. Take me away from my senses. Please let me drift another mile. When it's time to return, please be waiting. Arms open wide with that smile. Right now, I see barbed wire fences. I've gotta jump way too high. And I've caught my cuff once too often just fading me, fading me. Goodbye. fading goodbye. fading. me roll in my stride. When it's time to shine, please be under my wing. We'll run with the tide. Right now, I see barbed wire fences. I've gotta jump way too high, and I've caught my cuff once too often just fading me, fading me. Goodbye. Just fading me, goodbye. Just fading. in onze digitale brievenbus klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Ierland via info.nashforradio.nl. Kregen wij het duet opgestuurd tussen Paula en Molly O'Reilly. Wat is het toch mooi als je met je dochter een nummer kunt opnemen. En dochter is nog zelfs 14 jaar oud. Klinkt hartstikke mooi. Dit is het duet tussen dus mama en dochter. En dat heet Emergency Call. you got a problem Take it to the grave, I'll say nothing at all Have a little trust, I don't want you to risk it I don't wanna see my little angel fall Always make me be your emergency call so far ontbreken in deze show. En daarvoor gaan we naar het gloednieuwe album van Jessica Lynn Withy. En dat album heet Take the Lead. Er staan heel veel diverse stijlen op. Van stevige country rock tot mooie ballads. Ik heb vier nummers voor je uitgekozen. En je gaat eerst luisteren naar Dance with the Devil. En daarna Don't Fall Out of Love with Me Just Yet. safe and sound. Dit is het Nashville Spotlight Album. van ons Spotlight-album Take the Lead van Jessica Lynn Whitty, die we via info.nsvoorradio.nl binnenkregen. We gaan nu 1970 toe voor een nummer van Conway Twitty, zijn vierde nummer 1 hit. En eh, Conway, wat wil je zeggen? Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. just as lovely as you used to be.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 Look up, darling. Let me kiss you just for old and say, let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling. May God bless you. And each step you take bring you closer to the things you seek to find. I gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of a love so warm and true. And if you should ever find it in your heart to forgive me, come back, darling. I'll be waiting Nashville Country Classic. bracht het in 1928 voor het eerst uit, maar dit was Jim Reeves met Carolina Moon. Als je met z'n zessen een award wint, hoe regel je dat dan? Dat moeten ze bij Morgan Bay over gaan nadenken, want zij zijn dit jaar UK's Duo of the Year. Je hoort ze zo met My Love Ain't Gonna Save You en daarna Volk van Darren Crone en Somewhere Down the Road. I was alone when I left my home. said, my love ain't gonna save you. come down. Nashville met Astrid van der Kaai. Somewhere down the road, I know there's an old man and he sits and waits. just waits patiently And he watches every move I make And knows that each mistake affects who he will be Yeah, he's counting on me Somewhere down the road cold hands and he will think of me Back when I was young and strong and still had my whole life laid out in front of me And I hope that when he does, well he can smile and tell us both that he was proud of me in somewhere down the road.